Jelle Visser met het NOS-journaal. De meeste partijen in de Tweede Kamer hebben er begrip voor dat de coronaregels niet worden versoepeld. Net als het kabinet vinden veel partijen het gezondheidsrisico te groot. Wel zijn er zorgen over het paasweekend, als de horeca dicht is en mensen met mooi weer in het park gaan zitten. Vanaf 31 maart gaat de avondklok niet meer om 9 uur in, maar om 10 uur. Agenten van de Rotterdamse politie hebben zich in 2018 kwetsend uitgelaten... over de moord op de 16-jarige scholieren Humaira, meldt NRC. In een interne appgroep werd er gezegd dat er weer een Turk minder is. Het meisje werd doodgeschoten bij haar school door haar ex-vriend. De man is inmiddels veroordeeld tot 14 jaar cel en tbs. De racistische en kwetsende appberichten door Rotterdamse agenten kwamen al eerder via de krant naar buiten. Nu zeggen politiebronnen tegen NRC dat het ook over de moord op Humeira ging. Inmiddels hebben vijf agenten een berisping gekregen. Een Nederlands bergingsbedrijf is onderweg naar het Suezkanaal... dat sinds gisterochtend volledig wordt geblokkeerd door een containerschip. De 400 meter lange Ever Given liep door harde wind en slecht zicht aan de grond... en zit muurvast. Berichten dat het schip los was, werden later tegengesproken. Het Suezkanaal bij Egypte is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Aan de noord- en zuidkant liggen inmiddels tientallen schepen voor anker tot de weg weer vrij is. Volgens deskundigen bereiden bedrijven miljoenen claims voor tegen de Japanse eigenaar... omdat door de blokkade hun goederen te laat komen. In Gent in Vlaanderen was het gisteravond onrustig. Jongeren gingen massaal de straat op om te protesteren tegen de strengere coronamaatregelen. Volgens Vlaamse media hielden ze onvoldoende afstand en droeg lang niet iedereen een mondkapje. Zo'n 100 jongeren weigerden te vertrekken en gooiden met bier en glas naar de politie. En dan het weer. Vanavond meer bewolking en vannacht wat regen of motregen.